kleine blonde schot. Een mooi kind dat hij lief had. Mijn liefste, oh mijn liefste, jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. Mijn liefste, oh mijn liefste, jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. staatschap. Aan de kade staat zijn schap alleen. En geen zachtjes voor haar heen. Mijn liefste, oh mijn liefste. Jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. Mijn liefste. liefste, oh mijn liefste, jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. Mijn liefste, oh mijn liefste, jij weet toch dat ik zonder liefste, oh mijn liefste, jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. Mijn liefste, oh mijn liefste, jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. Jij weet toch dat ik zonder jou niet kan. Jij weet toch dat ik zonder jou niet kan.